12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oliemaatschappij BP heeft voor het eerst in 18 jaar een verlies geleden. Het verlies in het tweede kwartaal was 17 miljard dollar. Dat komt vooral door de oprichting van het fonds van 32 miljard dollar... waarmee BP de schade van de olieramp in de Golf van Mexico wil betalen. Het Britse bedrijf heeft verder het vertrek bevestigd van topman Hayward. Die wordt opgevolgd door een Amerikaan. FNV Bondgenoten is woest op de HEMA... In een brief voor het HEMA-management in Noord-Nederland staat dat het niet langer de bedrijfsarts is die bepaalt of een werknemer ziek thuis mag blijven. Wie zich niet lekker voelt moet zijn chef bellen en die bepaalt dan of de klachten ernstig genoeg zijn om thuis te blijven. FNV-bondgenoten eist een gesprek met de HEMA-directie. Het opruimen van de ravage in Stavoren verloopt voorspoedig. De doorgeschoten locomotief en de tankwagen die werd meegesleurd zijn geborgen. Nu moeten de wagons worden weggetakeld. Het opruimen is precisiewerk. Met snijbranders wordt het verwrongen staal doorgesneden. De trein wordt uiteindelijk op een boot getakeld en verscheept naar Duitsland. Het opruimen gaat nog twee tot drie dagen duren. In Zuid-Limburg is een voortvluchtige gevangene opgepakt die zich had verstopt in een kruipruimte onder een woonwagen. De man van 38 was weggebleven na zijn verlof uit de gevangenis. Op basis van een tip ging de politie naar een woonwagen in Geulen. Aanvankelijk leek de man onvindbaar, maar toen de speurhond bleef blaffen... vond de politie hem in de kruipruimte. Op het EK Atletiek in Barcelona heeft Melissa Boekelman zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten. De 21-jarige atlete uit Breda haalde tijdens de kwalificatie een afstand van 17,89 meter. De kwalificatie was 17,50 meter. Vanavond is de finale van het kogelstoten.